9 uur. Michel Koenen met het NOS-journaal. Het wetsvoorstel van minister Grapperhaus om onvrijwillige seks en seksuele intimidatie strafbaar te maken... is volgens de Raad voor de Rechtspraak te vaag. De Raad vindt te onduidelijk wat precies seksueel ongewenst gedrag is en waar de ondergrens ligt. de Waakhond is het ook niet eens met het verbod op taakstraffen voor seksueel misbruik... en vindt dat rechters zoveel mogelijk maatwerk moeten kunnen leveren. De reddingsbrigade wil een beter waarschuwingssysteem langs het hele Noordzeestrand. Elke 500 tot 1000 meter zou er een mast moeten zijn... waar met vlaggen wordt aangegeven of het veilig is om de zee in te gaan. Volgens de reddingsbrigade zien mensen de vlaggen nu te vaak nog over het hoofd. Er moet ook meer worden gedaan aan voorlichting over de gevaren van de zee... en de betekenis van de waarschuwingsvlaggen. afgelopen zondag verdronken vier zwemmers in de Noordzee. één in Wijk aan Zee, één in Zandvoort en twee in Den Haag. Het aantal besmettingen onder jongeren die op camping Appelhof op Terschelling verbleven is opgelopen tot acht. Volgens de GGD Friesland komen ze uit verschillende delen van het land. In de buurt van de camping wordt een testcentrum geopend. Volgens de GGD kunnen daar tussen 9 uur en half 12 ongeveer 100 mensen zonder afspraak terecht voor een coronatest. Ze krijgen dezelfde dag nog de uitslag. Camping Appelhof gaat in verband met de besmettingen maandag twee weken eerder dicht dan gepland. En de Rabobank heeft door de coronacrisis een slecht eerste halfjaar achter de rug. De winst die duikelde omlaag van 1,2 miljard euro vorig jaar naar 227 miljoen euro dit jaar. En de bank verwacht de komende tijd dat veel leningen niet terugbetaald zullen worden... doordat klanten in de problemen komen. Het weer nog. Vanochtend wisselen zon en wolken elkaar af. Alleen in het zuiden een enkele onweersbui. Het wordt 29 tot 33 graden.